Hij ontvangt komende maandag daarom de leiders van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks. Rosenthal besloot dat deze verkenning, die hij een tussenstap noemt... naar aanleiding van de gesprekken die hij vandaag voerde met de fractieleiders. Paars Plus heeft de voorkeur van PvdA, D66 en GroenLinks. VVD-leider Rutte ziet er juist niets in. Hij heeft na het mislukken van een rechtse coalitie de voorkeur voor een kabinet met PvdA en CDA. dit zogenoemde middenkabinet biedt volgens Rutte in deze omstandigheden de beste garantie om de herstelbaarheid vorm te geven. De Verkeersinformatiedienst verwacht dit weekend topdrukte op de wegen. Op tientallen plaatsen zullen wegwerkzaamheden leiden tot vertraging. Vooral in de regio Utrecht worden lange files verwacht. Er wordt gewerkt aan de A2, A12 en A27. Ook Vaderdag en een aantal evenementen leiden tot extra verkeersdruk. Zo trekt de open dag van de luchtmacht veel bezoekers... en zijn er grote concerten in het Gelderdoom en het Goffertpark... Volgens de VED wordt het een van de drukste weekenden van het jaar. De dienst raadt automobilisten aan met het openbaar vervoer te reizen. In het Engelse voetbalelftal heeft op het WK opnieuw de verwachtingen niet waargemaakt. Tegen Algerije bleef het 0-0. Eerder speelde Engeland al met 1-1 gelijk tegen de Verenigde Staten. In dezelfde groep speelde Slovenië vanmiddag 2-2 tegen de Amerikanen. Slovenië blijft nu koploper in groep C met 4 punten. Engeland en de VS volgen met allebei 2 punten. Het weer, vannacht bewolkt temperaturen rond 9 graden. Overdag veel wolken, geregeld buien en een stevige noordwestenwind. Temperatuur 13 graden op de Wadden tot 16 landinwaarts. Na het weekend wordt het droger en warmer.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 Show them the move. Woo! Came to rock at this party. Let's go. Let's so go. Make you feel alright, sweet boy. Rock your body. Rock it straight through the night. Woo! Oh, oh, you on this party. Come on.